Ze hoopt dat de koning haar situatie bespreekt met de Russische autoriteiten tijdens een bezoek aan het land volgende week. Dan is de afsluiting van het nederland rusland jaar. De activiste zit samen met bijna 30 andere opvarenden van de Arctic Sunrise bijna anderhalve maand vast. De Amerikaanse minister Kerry vindt dat veiligheidsdienst NSA soms te ver ging met het afluisteren en aftappen van informatie. Hij zegt dat spionagepraktijken op de automatische piloot gebeurden zonder dat iemand bij het Witte Huis er vanaf wist. Hij denkt dat sommige activiteiten van de NSC zullen verdwijnen. Kerry hoopt zo het vertrouwen te herstellen tussen de VS en Europese leiders. De Haagse gemeenteraad heeft ingestemd met de bouw van een nieuw cultuurpaleis. De stad wil er maximaal 181 miljoen euro voor uittrekken. Het gebouw wordt in 2018 het onderkomen van het Nederlands Danstheater, het Residentieorkest en het Koninklijk Conservatorium. Daarvoor moeten wel gebouwen worden gesloopt. Tegenstanders vinden het miljoenenproject geldverspilling. Het kabinet trekt volgend jaar 20 miljoen euro extra uit voor de filmindustrie. Dat zegt minister Bussemaker van Cultuur. Het geld komt beschikbaar vanwege de begrotingsafspraken die zijn gemaakt... tussen de regering en oppositiepartijen. Filmmakers krijgen een financieel voordeel als ze hun geld in Nederland uitgeven. Zo moet worden voorkomen dat producenten naar het buitenland vertrekken. De naam van de provincie Noord-Brabant moet worden veranderd in Brabant. Dat wil de D66-fractie in de Provinciale Staten. Volgens de partij is alleen Brabant een vertrouwde naam... die beter past bij de Brabantse identiteit dan Noord-Brabant. Het weer, de komende uren buien in het westen, noordwesten... en later ook het midden en noorden van het land. Het wordt 12 tot 14 graden.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 Dus ga. als je ooit verdwijnt, laat mij dan. slaap